uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 en 18 uit Zaandam zijn opgepakt voor de steekpartij afgelopen weekend in Zaandam. De politie denkt dat de twee betrokken waren bij het neersteken van het slachtoffer van 16 in het uitgaanscentrum van de stad. De jongen overleed later aan zijn verwondingen. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de steekpartij en of de verdachte het slachtoffer kende. De Palestijnse Hamas-beweging streeft officieel niet langer naar de vernietiging van de staat Israël. Ook snijdt het de banden door met de moslimbroederschap. Dat staat in een nieuw beleidsdocument van Hamas, dat de basis in de Gazastrook. De koerswijziging lijkt ingegeven door de wens om de relatie met de golfstaten en Egypte te verbeteren. De opgepakte verdachte van de inbraak afgelopen nacht in Schravendeel is een man van 18 uit Den Haag. Hij werd in de buurt van een van de vluchtauto's gevonden en was onderkoeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere verdachten of verdachten zijn nog spoorloos. Ze roofden vannacht de sigarettenbalie leeg van een supermarkt in Schravendeel bij Dordrecht. Toen de politie kwam richtten de inbrekers hun vuurwapens op de agenten. Die trokken toen hun eigen wapens en openden het vuur. De verdachten gingen er met twee Audi's vandoor en ramden een politieauto. In een natuurgebied bij Den Bosch is een prikkeldraadknipper actief. Hij haalt geregeld stukken prikkeldraad weg... waardoor paarden en koeien uit natuurgebied Diezenmonding kunnen ontsnappen... en de weg op kunnen lopen. Voor zover bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd... maar de situatie is volgens de beheerder van het natuurgebied wel gevaarlijk. Het gaat om een doorgaande weg waar de auto's vaak hard rijden. In totaal is er al 300 meter prikkeldraad weggeknipt en ook weer gerepareerd. De beheerder van het natuurgebied bij Den Bosch heeft een vermoeden wie de dader is. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, op sommige plekken nog regen, maar die trekt langzaam weg. Het blijft wel bewolkt, bij 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en verspreid over het hele land buien. Heel af en toe zon, bij een graad of 14. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat vooral file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Inbrugge 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet...